Voorspoedige start. Jobboot met het NOS-journaal. Homoseksuele mannen in de Verenigde Staten zijn niet meer voor hun hele leven uitgesloten van bloeddonatie. Het verbod op bloeddonatie wordt volgend jaar opgeheven. Het werd in 1983 ingesteld, na de uitbraak van de AIDS-epidemie. De regering stelde toen een levenslang verbod in op bloeddonatie door homo's en biseksuele mannen. Belangenbehartigers van homoseksuelen in de Verenigde Staten zijn blij met het besluit. Ze noemen het een grote overwinning voor de burgerrechten van homo's. In Marokko is Hamza B. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar... voor de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Dat was in december 2012. De openbaar aanklager had de doodstraf geëist. De Range Rover, waarin de twee slachtoffers zaten, werd doorzeefd met kogels. Hamza B. en zijn mededaders schoten bij hun vlucht meerdere keren op twee motoragenten... en wisten te ontkomen. Hamza B. werd in juni 2013 aangehouden in Tanger. Dagblad Trouw mocht journalist Perdiep Ramessar op staande voet ontslaan, vindt de rechter. De journalist had een kort geding tegen de krant aangespannen. Trouw stuurde hem in november de laan uit omdat hij bronnen voor zijn artikelen blijkt te hebben verzonnen. De krant kondigde een feitenonderzoek aan. Op basis van de uitkomsten daarvan trok Trouw vorige week 126 artikelen van de journalist in. Halfords gaat in afgeslankte vorm verder. De franchisenemers van de failliete keten van auto- en fietsaccessoires nemen 17 winkels over. Het bedrijf met 130 filialen werd in oktober failliet verklaard. Door de overname blijven zeker 45 winkels van Halfords open. Voor een kleine 100 ontslagen medewerkers betekent dat ze weer aan het werk kunnen. Het weer bewolkt op steeds meer plaatsen regen of motregen. Morgen overdag trekt het regengebied langzaam via het zuidoosten weg. Ook morgen minder wind. Vooral in het noorden en midden van het land af en toe zon. Het wordt een graad of 9. Eerste kerstdag geregeld zon, maar ook kans op winterse buien. De temperatuur daalt op tweede kerstdag naar zo'n 5 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is vertraging bij het Prins Klausplein. Het is vanuit de Utrechtse baan op de A12 Utrecht-Den Haag niet mogelijk om naar de A4 naar Amsterdam te rijden. Bij Rotterdam is de Noordtunnel vannacht dicht richting Gorkum. Dat heeft te maken met waterlekkage die moet worden hersteld.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 Oh. jazzy orkest was dat. Kylie Minogue met eh, Santa Baby. Ja, toch een beetje in de kerstfeer zo. Eh. de dagen voor kerst, vier dagen nog te gaan, luisteraars. En dan eh, gaan we weer genieten van de kerstdagen. Helaas geen witte kerst zoals het er naar uitziet, maar... Nou ja, in ieder geval, we maken de familiair, maken we er toch weer een hele gezellige situatie van, toch? Met z'n allen. En ik vind het gezellig dat u allemaal naar me luistert vanmorgen. Ik ben Cheryl Duiven en CFM Jazz zou CFM Jazz niet zijn als we u niet een gelukkig kerstfeest met z'n allen toewensen... namens alle eh, vrijwilligers van ZFM Zandvoort. Maak er een paar gezellige dagen van. Eh, denk aan elkaar en eh, straks een spetterend uiteinde natuurlijk.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 And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, much more than wealth. I wish you storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall Ik wens u de liefde toe. Dat was Bryant Hollander. Eh, ik zei het al, een nieuwe groener in Nederland. Eh, waar ik eh, veel van verwacht. ik hoop u ook. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. in Bloemendaal, dat ligt hier niet zo ver vandaan van Zandvoort. Daar luisteren twee mensen mee. Leroy en mijn vriendin Yvonne. En Yvonne is fan van Elvis. Zult u zeggen, ja, Elvis en jazz. Nou, nou best wel, best wel. Luister maar. van The Blue Christmas van eh, Elvis Presley. Ja, luisteraars, eh, straks met de kerstdagen wordt er natuurlijk ook weer gegeten... en ook gedronken met name. Eh, ik bied u vast een Scotch on the Rocks aan. Natuurlijk met Toets Tielemans. Scotch on Rocks onder de dennenboom, zou ik dan maar zeggen. Thank you. Na naar kerstmis toe... is het ook wel eens eh, gezellig om, eh, in, eh, als het om een jazzprogramma gaat... ook een beetje uh, ja, jazzy kerstnummers voorbij te horen komen. Ik heb er een aantal voor uitgezocht. En, onder andere deze. de jongens van de Dutch Swing College Band. O Dennenbaum, O Tannenbaum. Ja, ja. hebben een Duitse titel aangegeven. die heren. Herren, moet ik zeggen dan. Ja, ja. van Count met April in Paris. Nou, het is niet alleen april in Parijs, maar het is nu ook december in Parijs. Want ook daar eh, gaan de maanden gewoon door, ondanks eh, wat dit liedje deed vermoeden, luisteraars. Uh, bent u nog een beetje in de stemming? Ik wel hoor. Altijd nog in de moed, ook voor een klassieker. Glenn Miller en zijn orkest. Bij Jazz. eerlijk Het eh, orkest van eh, Glenn Miller. En daar moet ik altijd denken aan die dames met dat eh, pagekapsel. En een van die Charleston jurkjes die dan op zo'n klassieke parket houten dansvloer zich voortbewegen. Zo in de, ja, wat was het? De late jaren dertig of zo. De, ongeveer zo. Ja, prachtig. Dat orkest van, van Glenn Miller gaat ook nooit vervelen. in de mood zijn we altijd voor dat soort jazzmuziek ik ben ook altijd in de moed voor Michael Bublé, ik kan er niks aan doen... want ik vind, ik vind de man gewoon eh, zo'n heerlijke, relaxte stem hebben.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 I remember, I remember, ik struikel er helemaal over. I Remember You, en dat is natuurlijk een klassieker. En eh, ja, heerlijk om naar te luisteren. George Michael, we gaan eh, toch nog een stukje Dixieland draaien van de Dutch Winkelers Band. geen kerst dit keer, maar we, we zeggen Mary Lou gedag. Train Collins eh, begroeten Mary Lou. Hallo Mary Lou. Ja, luisteraars, eh, Calling for Peace. Eh, een uitroep voor vrede. Het wordt van alle kanten gedaan nu. Serious Request die het opneemt voor vrouwen die mishandeld worden elders op de wereld. misschien ook wel in Nederland. Ik weet het niet wat er allemaal gebeurt. ik hoef het ook niet te weten. in ieder geval wel een goed doel. En er is al veel geld opgehaald. de eerste dag staat het al ver boven een ton. In, ten opzichte van wat ze de vorige editie van Serious Request hebben opgehaald. Dus financieel gaat het allemaal goed. Op de grote markt in Haarlem natuurlijk. En uh, Calling for Peace uh, wordt ook uh, uitgeroepen door mijn zoon Sven. En ik heb, het eerste uur heb ik hem al gedraaid. En ik promote hem toch een beetje. Het is misschien niet helemaal jazz. Alhoewel, het heeft wel de bedoeling van... ja, hoe moet ik dat nou formuleren? Dan nou, luister zelf maar.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 Why must children die? we deserve where we have to start to heal our broken hearts, giving everyone a place to be who they are. Eh, dat was eh, Sven Duif. We gaan eh, Kate Kelly nog een keer laten zingen. Happy Christmas of War is Over, dat John Lennon nummer. Maar nu op een beetje Latin jazzy manier gebracht. stemgeluid van Kate Kelly... met haar versie van Walk Is Over. En So This dus Is Christmas. Dat allemaal bij ZFM Zandvoort, luisteraars. Ja, ik hoop dat u thuis net zo zit te genieten als ik hier bij uh, eh, ZFM Zandvoort in de studio. Want dat is... Eh, ja, dat is zulke fantastische muziek gemaakt. En zo heerlijk om te draaien voor u. Eh, eh, ik had het net over eh, jazz maken met je stem. nou, er is een groep, een koor. Die hebben dat op uitstekende wijze gedaan. Die hebben een Disney medley. Een zogenaamde Disney Fly medley hebben ze ingezongen. En ik vind het zo bijzonder. Het is a cappella, komt geen instrument aan te pas. En moet dus kijken wat een koor met al die stemmen kan bereiken. Think When there's a smile. Eh, u zult het toch met me eens moeten zijn, luisteraars. Dat is zingen. Wat een koor. Fantastisch. Uh, jazzy gezongen en zonder instrumenten. A cappella. Echt uh, bewonderenswaardig. Een, Disney medley was dat. ik ontdekte hem toevallig op YouTube. En ik dacht, nou, dat mag ik u niet onthouden. Want dat is zo verschrikkelijk goed gezongen. En zo zuiver gezongen. En zwingend ook nog. En dan zonder instrumenten. I get a kick out of you bijvoorbeeld ook Rod Stewart heeft uh, getracht om een uh, American Songbook te maken. Meerdere zelfs. meer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get it? Franco. De Kick Out of You, Rod Stewart eh, van zijn eh, American Songbooks. Ja, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. Nog ruim een, eh, ruim minuut te gaan. Dat is niet heel erg lang meer, maar ik ga toch afsluiten natuurlijk met een stukje muziek. Ik neem vast afscheid van u. Ik ben er de komende dagen ook nog wel met Zandvoort Lunst. dan zult u mij nog live kunnen begroeten hier in de studio van ZFM Zandvoort. Dank allemaal voor het luisteren weer naar het jazzprogramma. Nogmaals, hele fijne kerstdagen. Als ik u als wij elkaar uh, uh, op de radio niet meer ontmoeten. En natuurlijk straks een uh, goede uit, uittocht uit het oude jaar... en een intocht in het nieuwe jaar. En vooral veel gezondheid toegewenst. White Christmas met uh, Elva Gerald en Irvin Berlin. Klein stukje. En dan is het weer gedaan met GFM Jazz voor vanmorgen. Fijne dag, fijne zondag. 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en...